het nos De luxe Jellinek ontwenningskliniek op Curaçao wil de schade vergoed krijgen... die het gevolg is van de sluiting van de kliniek op 1 januari. Een van de initiatiefnemers van de kliniek wil het Curaçaose ministerie van Economische Ontwikkeling... en de inspecteur gezondheid aansprakelijk stellen. Volgens de kliniek zijn de problemen ontstaan doordat het ministerie en de inspectie langs elkaar heen werkten. Het ene ministerie wil juist medisch toerisme en het ander probeert buitenlanders juist te weren. De beschilderde schalen, borden en vazen van Makkemer Aardewerk... zijn binnenkort niet meer verkrijgbaar bij de winkel van de Koninklijke Tichelaar. De fabriek in Makkum stopt na ruim 120 jaar met het maken van sieraardewerk. Volgens de directeur is de vraag ingestort. Het bedrijf gaat zich nu richten op grote projecten van architecten. Door het afstoten van sieraardewerk verdwijnen er vijf banen. De voorraad gaat in mei in de uitverkoop. Daarna verhuist de fabriek naar een locatie net buiten Makkum. Het papieren kortingskaartje in de trein wordt niet al op 20 maart afgeschaft. Vanaf die datum zouden reizigers alleen nog korting kunnen krijgen met een OV-chipkaart. Maar de NS ziet daar nu vanaf. Regionale spoorvervoerders hadden daartoe opgeroepen... omdat reizen met verschillende vervoerders met de OV-chipkaart... soms veel duurder is dan reizen met het papieren kaartje. Dan voetbal. In de achtste finales van de Champions League... heeft AC Milan een verrassende thuiszege geboekt op Barcelona... Het werd 2-0 door doelpunten van Boateng en Muntari. Galatasaray tegen Schalke 04 eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Dan nog het weer.